7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout is gekozen tot één van de twee lijsttrekkers van de Europese Groenen. De Duitse Ska Keller is de andere lijsttrekker. Ze zijn bij de Europese verkiezingen van volgend jaar kandidaat om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Eickhout wil een sterk Europa dat een vuist maakt tegen klimaatverandering. Verder wil hij de macht van multinationals inperken en belastingontwijking aanpakken. De 42-jarige Eickhout is de tweede Nederlandse lijsttrekker. Frans Timmermans werd dat al eerder van de Sociaaldemocraten. Bij de lokale en regionale verkiezingen in Taiwan... heeft de partij van president Tsai flink verloren. In ongeveer de helft van alle steden en districten was er verlies. vanwege de uitslag heeft Tsai het voorzitterschap van haar partij neergelegd. Ze blijft wel aan als president. Sinds de partij van Tsai twee jaar geleden aan de macht kwam... verslechterden de verhoudingen met China. Dat ziet Taiwan nog altijd als een afvallige provincie... terwijl de president onafhankelijkheid van Taiwan benadrukt. De FNV gaat in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen van maart volgend jaar steeds vaker en harder actie voeren. Op die manier wil de vakbond een beter pensioen voor de werknemers forceren. De eerste acties zijn op 13 december. Dan leggen medewerkers van de Rotterdamse haven en de politie 66 minuten het werk neer. dat getal verwijst naar de AOW-leeftijd die de FNV vast wil zetten op 66 jaar. En homo-belangenvereniging COC heeft een nieuwe voorzitter. Het is oud van de a kamerlid Astrid Oosterbrug. Ze volgt Tanja Ineke op. Die maakte gisteren bekend dat ze het na zes jaar voor gezien houdt. De voorzittersfunctie bij het COC is een vrijwilligersfunctie. Het weer trekt een eh, gebied met regen langzaam naar het midden van het land. In het noorden en het westen blijft het waarschijnlijk droog. Vannacht is het nog plaatselijk nat, ook kan lokaal mist ontstaan. Het koelt af tot 1 à 4 graden.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl slash autoverzekering.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 Me veo apenas agua, mami, agua, mami, agua, mami, mami. Ven papi chulo, chulo, chulo, chulo, chulo. Tú eres mijn nummer uno. Je weet ik ben in love met je culo. Ik wil dat je het voor me wijn geen Hugo.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 Pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high.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 Looking through your timeline. Seeing all the rainbows, I, I got an idea. And I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. you shouldn't fall asleep. It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. off my mind. I can't get you off my mind till you got plans tonight, baby. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I, I can't get you off my mind.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 I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter. Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl It's the summer, summertime, oh. It's the summer, summertime, oh. It's the summer, summertime, oh. It's the summer, summertime. Het ritme van Zandvoort.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 And don't say sorry, everyone's watching. When you where I am, everything's time. Yeah, yeah. And I don't wanna be somebody without your body. And we got a dream to have a family, a house and everything in between And then uh, suddenly we're 10, 23 And now we got pressure for taking our life more seriously We got a dead end jobs and got bills to pay Our old friends and now our enemies And now I, am thinking back to when I was young Back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun goes set. And every day you know where we ride through the I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our minds to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, starting to take. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side, the city with a sun on set.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 zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes I regret nightly. I broke a couple hearts. your fingers in it. Love it when you turn me on. Young Sarah's a little bit of love drunk in the middle with they get down to our favorite song. I made a few mistakes I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, Do your trouble and now I wonder could you fall? I brush up on them, I can tell he like me. You know all the man them, I try to swipe me. Now that up, he could afford to ice me. Tell him that's a batch for me, bitch, in your area. But the more bad bitches, then the more merry. Baddies to my left and to the right, a little scary. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era, I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki, I'm really mom. Uh, Apple cut the check, I want all this money. Seven up, go grip the tech, and leave all this bloody.